Alle binnenactiviteiten worden afgelast. Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden... en mensen mogen maximaal nog met z'n tweeën winkelen. Musea in België blijven open. En ook kerstmarkten en bijvoorbeeld huwelijken en begrafenissen... mogen met aanwezigen blijven doorgaan. Ook de horeca in België blijft open. Op de westelijke Jordaanoever zijn gisteravond Israëlische militairen en honderden Palestijnen met elkaar slaags geraakt. Tientallen Palestijnen raakten gewond, van wie één ernstig. Dat gebeurde bij het Palestijnse dorp Burka. De spanning loopt daar al een tijd op. Gisteren wilden kolonisten demonstreren tegen de ontruiming van illegale nederzetting. Israël gaf daar geen toestemming voor, maar veel kolonisten probeerden de plek toch te voet te bereiken. Tot woede van de Palestijnen. Een petitie tegen het besluit om te stoppen met hartoperaties bij kinderen in het UMCG in Groningen is tot nu toe door bijna 115.000 mensen ondertekend. Dat zijn er een kleine 15.000 meer dan gisteren. Demissionair minister De Jonge wil de afdelingen kinderhartchirurgie in de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden sluiten en verplaatsen naar Utrecht en Rotterdam. Uit protest begon het ziekenhuis in Groningen donderdag de petitie. Volgens het ziekenhuis wordt de expertise die in 75 jaar is opgebouwd in één keer teniet gedaan. In de Amerikaanse staat Californië is een man van 31 die aan het surfen was doodgebeten door een haai. Dat gebeurde in Morro Bay tussen Los Angeles en San Francisco. Vanwege de aanval is het voor surfers op een aantal stranden verboden om het water in te gaan. Het weer. In het noorden eerst nog zon. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en regen. En vooral meer naar het noorden is kans op ijzel. In het noordoosten blijft het vandaag vriezen. In de rest van het land wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad.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 99 problems and ain't none of them a man. Many men tried, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail. will say It hasn't got a meaning We will find a way Well, maybe if I was the first time Looking through the sky We might find a rainbow Better luck next time kersthits.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 find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day.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 Oh, disposition and my wide-eyed gaze. We're singing in the car getting lost upstate. Autumn leaves falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. And I know it's long gone, and that magic's not here no more, and I might be.